hi, amaha, hoelala. Ik weet niet waar het zit, maar het is mijn troelala. ha, amaha, hoelala. We hebben het allemaal, een beetje troelala. ha, amaha, hoelala. Ik weet niet waar het zit, maar het is mijn troelala. Wil het bij je weg? loop het dan achterna, want is je troel, la la la la. Al ben je jong of tachtig jaren oud, je raakt gauw met de la vertrouwd. Het is net dat ene duwtje in je rug. Soms gaat het even weg, maar het komt weer terug. Het zit zomaar aan het glas waaruit je drinkt. En heel vaak in het liedje wat je zingt. Je weet niet wat het is, maar het staat je goed. Dan krijg je steeds de kriebels in je bloed. Amehi, ameha, amehoe, la Ik weet niet waar het zit, maar het is mijn troelala la la. Amehi, ameha, amehoe, We hebben het allemaal, dat beetje troelala. Amehi, ha, Amahula la. Ik weet niet waar het zit, maar het is mijn troela la. Wil het bij je weg, loop het dan achterna, want is je troela la la la. Al ben je timmerman of president, niemand die dat fijn gevoel niet kent. Het zit vaak in de glimlach van een kind. Een straaltje van de zon waar het begint. In de hoge tonen van de harmonie. Je leven wordt ineens een melodie. Alsof je hem zelf hebt gecomponeerd. De troelala die heeft je dat geleerd. Amehi, ameha. zit, maar het is mijn troelala. hi, ameha, ameho, la la. We hebben het allemaal, dat beetje troelala. hi, ameha, ha, la la. Ik weet niet waar het zit, maar het is mijn troelala. Wil het bij je weg, lopen dan achterna, wat is je la la la. la. het zit, maar het is mijn troelala. Aan mijn hi, aan mijn ha, aan hoelala. We hebben het allemaal, een beetje troelala. Aan mijn hi, aan mijn ha, aan hoelala. Ik weet niet waar het zit, maar het is mijn troelala. Wil het bij je weg, loop het dan achterna, wat is je vad det är trulla la la la Amehi, ameha, amehuna la Amehi, ameha